Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Palestijnse autoriteit moet naast de westelijke Jordaanover ook het bestuur over de Gazastrook krijgen. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd tegen de Washington Post. De autoriteit leidt nu alleen de westelijke Jordaanover... waar ook veel Israëlische kolonisten zich hebben gevestigd. Biden zei dat Gaza nooit meer mag worden geleid als platform voor terroristen. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei vandaag ongeveer hetzelfde. Israëlische premier Netanyahu zei dat Israël in de nabije toekomst de algehele militaire verantwoordelijkheid moet behouden in Gaza. Op de provinciale weg N242 bij Alkmaar is aan het eind van de middag een zwaar ongeluk gebeurd met zeven auto's. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, twee van hen zijn er slecht aan toe, zegt de politie. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Vanwege onderzoek is de N242 in noordelijke richting gesloten. De tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX... en het grootste ruimteschip ooit gebouwd... is net als de eerste lancering geëindigd in een explosie. De tweetrapsraket bereikte wel de ruimte, maar ontplofte na 10 minuten. Desondanks sprak SpaceX van een geslaagde test. Met een bemande Starship wil SpaceX naar de maan en uiteindelijk ook naar Mars. Bij de intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De zijn negen mensen opgepakt. Het was onrustig door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Volgens de politie probeerde een grote groep ordeverstoorders... de demonstratie van kick Zwarte Piet te belemmeren. Ze bekogelden de activisten in hun demonstratievak met eieren, tomaten en vuurwerk. De demonstranten, demonstranten werden onder politiebegeleiding naar hun bussen teruggebracht. Het weer. De regen trekt over van west naar oost en later wat droger. Vannacht zacht met minimaal rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon. Smiddags weer regen bij zo'n 12 graden. Het blijft ook de komende dagen wisselvallig herfstweer. Dinsdag en woensdag is het wat droger.